Morat Wakili met het NOS-journaal. Alle smaken voor e-sigaretten worden vanaf 1 oktober 2023 definitief uit de handel genomen. Dat blijkt uit een wetswijziging die onlangs is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf die datum mogen vloeistoffen voor zogenoemde vapes en andere e-sigaretten alleen nog naar tabak smaken. Naast een verbod op smaken mogen verpakkingen straks ook geen afbeeldingen of woorden bevatten die naar iets anders verwijzen dan naar tabak. De leider van terreurgroep Islamitische Staat is gedood in Syrië. Zijn dood is bevestigd door een woordvoerder van IS in een audioboodschap. Abu al-Hassan al-Quraishi werd eerder dit jaar de hoogste leider van IS. Volgens het Amerikaanse leger is het Vrije Syrische leger verantwoordelijk voor zijn dood. Het Vrije Syrische leger zou de IS-leider in oktober om het leven hebben gebracht. Een IS-woordvoerder zei in de geluidsboodschap op Telegram... dat Quraishi in gevecht met vijanden van God zou zijn overleden. IS heeft al een nieuwe leider aangewezen, Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi. al hussein al husseini al quraishi het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers uit stevige kritiek op de zogenoemde spreidingswet. De uitvoeringsorganisatie waarschuwt in een uitgebreide reactie... dat de nieuwe wet waarschijnlijk niet voldoende gaat helpen om de problemen aan te pakken, meldt Trouw. Dat zou komen doordat gemeenten veel tijd krijgen om af te wachten wat andere gemeenten doen. Ook is het COA bezorgd over hoe de wet voorziet in de opvang van minderjarige asielzoekers. New York en Singapore delen de eerste plaats in de top 10 van duurste steden ter wereld, melden Britse onderzoekers. Vorig jaar voerde het Israëlische Tel Aviv de lijst aan. Die stad is nu op de derde plaats geëindigd. In de 172 grootste steden ter wereld stegen de kosten voor levensonderhoud in het afgelopen jaar gemiddeld 8,1 procent. Het weer dan. Vandaag blijft het grotendeels grijs. De grootste kans op zon is in het noorden en westen. Het blijft vrijwel droog en het wordt zo'n 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Laatste file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Meer een ongeluk.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 Vanaf die datum mogen vloeistoffen voor zogenoemde vapes en andere e-sigaretten alleen nog naar tabak smaken. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers uit stevige kritiek op de zogenoemde spreidingswet. De uitvoeringsorganisatie waarschuwt in een uitgebreide reactie... dat de nieuwe wet waarschijnlijk niet voldoende gaat helpen om de problemen aan te pakken. Dat meldt Trouw. New York en Singapore delen de eerste plaats in de top 10 van duurste steden ter wereld, melden Britse onderzoekers. Vorig jaar voerde het Israëlische Tel Aviv de lijst aan. Die stad is nu op de derde plaats geëindigd.